Clemens Peters met het NOS Journaal. Internetbedrijf Google blijft toch actief in China. De Chinese autoriteiten hebben de vergunning van Google verlengd. Dat is een week nadat het Amerikaanse bedrijf zich had neergelegd bij de censuur die China de website oplegt. Google omzeilde die censuur een paar maanden door de website door te linken naar de site in Hongkong. Die site is niet gecensureerd en de Chinese internetgebruikers kunnen er bijvoorbeeld lezen over de opstand in Tibet. Onder grote druk van het Chinese regime stopte Google vorige week met dat doorlinken. Een buschauffeur uit Tilburg heeft aangifte gedaan van bedreiging met een vuurwapen. Hij zegt dat hij vanochtend, toen hij zijn bus wilde keren, werd aangesproken door een man op de stoep. De man zou uit zijn rugzak een vuurwapen hebben gepakt waarmee hij de chauffeur bedreigde. Toen die wegreed, schoot de man een vogel dood en gooide die naar de bus. Omdat de chauffeur een goed signalement kon geven, werd een paar uur later een Tilburger van 47 aangehouden als verdachte. In Utrecht is een bijzondere archeologische vondst gepresenteerd. Schrijfplankjes uit het Romeinse Fort Vectio in Bunnik. De houten plankjes werden door het Romeinse leger gebruikt voor administratie. Voor zaken als schuldverklaringen, contracten en testamenten. Ze zijn in de eerste twee eeuwen na Christus beschreven. Een Engelse expert van de Universiteit van Oxford gaat proberen de teksten te vertalen. De teksten zijn in was op de houten plankjes geschreven. Ze zijn waarschijnlijk bij het opruimen van het archief in de Rijn gegooid... en hebben 2000 jaar in de rivierklei gelegen. In het Brabantse dorp Hoeve is een man opgepakt voor het stelen van sproeikoppen van landbouwgrond. Het was hem te doen om het koper in de sproeikoppen. Een gedupeerde boer uit de omgeving vertelde de politie dat hij al 700 sproeikoppen kwijt is. Wat hem een schadepost opleverde van ruim 20.000 euro. De koperdief werd vanochtend vroeg op heterdaad betrapt op de akker van een tuinder. De man van 27 heeft bekend dat hij vaker sproeikoppen heeft gestolen. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. Vanmiddag is toenemende bewolking en kans op een onweersbui. Ook dit weekende zonnig en warm, met later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown. Welkom terug bij de Euro Breakdown. Tweede uur op weg naar de nummer 1 van Europa. Trouwens, de laatste Euro Breakdown tot aan de zomerstop. Nou ja, de zomerstop alleen. Volgende week is er even geen eh, Euro Breakdown. Misschien dat dan op deze plek Albert-Jan Vos staat met zijn eh, top 40 van eh, zijn jeugd. Daarover altijd later meer. 20e jaargang Euro Breakdown, aflevering 27. Vandaag 9 juli 2010. We zijn dus op weg naar die nummer 1 van Europa. Maar ja, voordat we daar zijn moeten we nog even wat platen draaien. 13 stijgers deze week, 3 zittenblijvers, 22 dalers en 2 nieuwe binnenkomers hadden we. Uit de lijst verdwenen B.O.B. Nothing On You na 17 weken, 16 weken JC Young Forever. Snelstijger komt er zo meteen aan Lady Antebellum Need You Now. 12 plaatsen stijgt zij in één keer omhoog. De snelste daler die is een ander van de One Republic, All The Right Moves zak 9. En langs genoteerd, dat zijn er twee deze week. De Alicia Keys, Empire State of Mind Part 2 en Ina Met Love. Beide alweer 16 weken in de lijst. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van 9 juli. Komen we op 1816 uit. Argentinië verklaart zich onafhankelijk van Spanje. 1982 iets waar eh, menig mens blij mee is. Coca-Cola die introduceert namelijk Cola Light. In 2006 was er ook een eh, WK-finale. Toen eh, werd er gevoetbald in Duitsland. Nee, Duitsland wint Italië.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 Hoe het zondag verloopt, dat eh, zien we zondag. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars?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 Enrique Iglesias samen met Pitbull, I Like It. Vijf weken staan ze in de lijst. Van 25 gaan ze omhoog naar nummer 16. Ook voor hun dus een aardige stijging. Daarvoor B.O.B. met de Airplanes. Hij staat vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 17. snel stijger deze week die is tussen handen van de Lady Antebellum Need You Now. Drie weken staan ze ondertussen alweer in de lijst. Ze gaan van 27 dus naar die 15e plek. Zometeen de baseballs ook nog hot en cold. We gaan natuurlijk even kijken naar de, het shownieuws. Daar nieuws over Lindsay Lohan en over Cheryl Cole. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone cause I can't fight it anymore. And I It's a quarter after one.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 Used to love about my thing, now you're plain boring. I should know. Deze week gaan ze van 13 één plaatsje omhoog dus naar die 12e plek. En er is weer nieuws over eh, Cheryl Cole. En deze keer namelijk omdat ze in het ziekenhuis ligt met malaria. De zangeres heeft de tropische ziekte opgelopen tijdens haar vakantie in eh, Tanzania. Ze moet naar verwachting enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Het verdere herstel duurt waarschijnlijk een paar weken, schrijft de Britse krant The Daily Mail. Cole voelde zich al enige tijd niet helemaal fit en viel zelfs zaterdag flauw tijdens een fotoshoot. Dokters toen zeiden dat het sprake was van uitputting en uh, schreven complete rust voor. De dag erna begon de 27-jarige zangeres te zweten en te trillen. De dokter deed een aantal tests en concludeerde dat Cole dus malaria heeft. De zangeres zou de afgelopen tijd zonder uh, ontbreking 18 uur per dag hebben gewerkt. In oktober komt namelijk haar nieuwe album uit en ze jureert ook nog eens in een televisieprogramma The X-Factor. Voor de ziekenhuisopname zei haar woordvoerder dat ze de komende periode op eh, doktersadvies dus wat rust mag gaan nemen. En ook het nieuws eh, gekomen afgelopen week Lindsay Lohan, want die zou weer een eh, nieuwe dame aan de haak hebben geslagen. De blondine zou haar hart hebben verloren aan de Israëlische Eliad Anschel. Lohan en Anschel die zijn verschillende keren samen gespot. Anschel die in het Israëlische leger diende, zou Lohan een schouder om op te huilen hebben geboden. En van daaruit is het snel serieus geworden tussen de twee. Lindsay is tot over haar oren verliefd. Maar eh, vrienden van de 24-jarige actrice maken zich eh, wel zorgen. Lowen zou geobsedeerd zijn door eh, Angel en haar maatjes vrezen dat Lindsay terugvalt in haar oude gedrag. Ook toen de blondine een relatie had met de DJ Samantha Ronson, ging ze daar ook helemaal in op. Zover dus even de nieuwtjes over de artiesten die wij kunnen terugvinden in de hitlijst van Europa. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Eerst nog even een paar platen daarvoor. Eén daarvan is van John Mayer. and it's half of my heart. Van John Mayer, Half of My hart staat vijf weken in de lijst. En van 14 ging hij omhoog naar die 11e plek. Tijd om dan maar even te kijken wat we allemaal gehad hebben. Cleese met a cappella op 20. Zij staat ondertussen alweer 10 weken in de lijst. Eén weekje korter is Mika met KKS. Hij zakt ook één plekje van 18 naar 19. Kelly Rowland Commander zakt van 15 naar 18. Alles in haar zesde week alweer. B.O.B. met Airplanes. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 17. Van 25 naar 16 in de vijfde week. Enrique Iglesias samen met Pitbull, I Like It. snelste stijger was deze week in handen van Lady Antebellum. Need You Now ging 12 plaatsen omhoog. Dat alles in haar derde week pas. Christina Aguilera, Not Myself Tonight. 12 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. David Guetta, Fergie, Getting Over You. 8 weken in de lijst, van 8 zakkers naar 13. En vorige week op 13, deze week op 12, de baseballs Hot and Cold. John May hoorde je net, Half of My Heart. 5 weken dus in de lijst, van 14 omhoog naar die 11e plek. De nummer 10 die is er voor uh, Cheryl Cole. Samen met uh, Will I Am maakte zij een liedje Drie Woordjes. In zeven weken staat ze daar al mee in de lijst. Van negen zak ze wel één plekje naar die eh, tiende plek toe. i Y-O-U, I'm so into you, girl She said M-E-T-O-O Salve, I'm so van eh, Aura. I Will Love You Monday. Zeven weken staat ze nu in de lijst van Europa. Ze gaat van 10 omhoog naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Gaan wij nog even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag vrij eh, zonnig zomerweer. Wind waait uit het zuiden, later uit het westen. En het is niet meer dan zwak. Door de extreme hitte van vandaag kan het wel eh, gebeuren dat aan het eind van de middag lokaal er wat onweer voorkomt. Vanavond en de komende nacht is het weer vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 18. Morgen schijnt de zon ook weer flink en blijft overal droog en wordt in de middag maximaal 30 graden. Zaterdagavond, zondagnacht neemt de kans op enige stevige regen- en onweersbuien weer verder toe. Waaien doet het niet of nauwelijks, de temperatuur daalt ook niet verder dan 19 graden. Zondag schijnt de zon weer flink, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken. In de namiddag kan er lokaal weer een eh, onweersbuitje gaan vallen. Wind waait zwak uit de eh, uiteenlopende richtingen en wordt in de middag maximaal 29 graden. Zondagavond en maandagnacht is het weer wisselend bewolkt met lokaal een regen- of onweersbui.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 En nu hoorde je Bob Sinclair en Shahara I Wanna. 11 weken lang staan die in de lijst. Ze leveren één plekje in. Van vijf zakken ze naar die zesde plek. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Nog eh, vier platen te gaan voordat we weten of Shakira nog steeds de beste is. Of Lady Gaga erin gehaald heeft. Of toch de Waving Flag eh, weer het goed gedaan heeft deze week. Eerste nummer 5. Eh, Ook één plekje ingeleverd van 4 het naar 5.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 En ze gaat ook acht plaatsen omhoog. Vorige week terug te vinden op de twaalfde plek, deze week op de vierde plek. Een blik werpen op de enige echte Nederlands top 40. Vier komen er nieuw binnen. Miss Montreal, Swing the Night Away. Aan Silent Express, eh, Will I Be Around komt ook nieuw binnen. Trouwens op 35, eh, Miss Montreal op 39. Rihanna Delmo op 32 en Eminem featuring Rihanna Love The Way You Like komt binnen op nummer 17. Heartbreak Warfare John Mayer leeft een plekje in van 9 zakt hij naar 10. Van 17 naar 9 Airplanes B.O.B. Nietje Nou van Lady Antebellum gaat van 11 naar 8 toe. Clap Your Hands van Sia blijft uh, in haar zevende week zitten op de zevende plek. Waka Waka This Time for Africa Shakira die blijft ook zitten op haar zesde plek. Ook zeven weken alweer in de lijst. Alejandro met uh, Lady Gaga Nee, Lady Gaga met Alejandro. Acht weken staat zij in de lijst en zij blijft ook zitten op die vijfde plek. Stromae, Alora Dans, elf weken in de lijst. Verdubbelt zijn plek, vorige week op twee, deze week op 4. Waving Flag van Kneen gaat van 4 naar 3. Van 3 naar 2, de California Girls, Kay Perry. En net als vorige week de beste in de Nederlandse top 40. We know Speak Americano, Jolanda Be Cool featuring D-Cup. In Europa zijn zij zeker niet de beste. Wie dat wel zijn, dat gaan we nu uitzoeken. De nummer 3 is in ieder geval in handen van Lady Gaga. rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day. week stonden ze nog op drie konijn, de Waving Flag. En in hun zevende week gaan ze nog één plekje omhoog. En dan hadden we inderdaad nog één zitten blijven te gaan. Shakira net als vorige week nog steeds de beste in Europa. Negen weken staat ze al er al in. En dat alles is met Waka Waka. Volgende week dus geen Euro Breakdown. Dan hebben we even een zomerstop. Over twee weken dan eh, zit ik gewoon weer hier op de plek.